De betrokken heeft lang geaarzeld uit angst voor wraakacties, maar vindt het toch belangrijk dat de jongens van 18 en 19 worden vervolgd. Ze bedreigden twee weken geleden een verpleegkundige en een arts met de dood op de spoedeisende hulp. Ze waren gewond geraakt toen ze met een scooter een voetganger hadden doodgereden. Een zorgverzekeraar CZ sleept het Academisch Ziekenhuis Maastricht voor de rechter als het ziekenhuis weer een postcodecheck gebruikt. De afgelopen maanden werden verscheidene patiënten met ernstige immuunziekten geweigerd omdat ze niet in de buurt van het ziekenhuis wonen. De maatregel zou nodig zijn om de specialistische zorg te kunnen blijven betalen. Minister Klink vroeg om opheldering, omdat academische ziekenhuizen juist geld krijgen voor zulke specialistische behandelingen. De Tweede Kamer beslist over de invoering van de kilometerheffing en niet de ANWB. Dat heeft minister Eurlings gezegd in de Kamer. Vrijdag zei de minister dat de heffing er niet komt als de ANWB het plan afwijst. En veel fracties hadden daar kritiek op. Maar volgens Eurlings wilde hij alleen maar het belang van draagvlak benadrukken. De Erasmusbrug in Rotterdam is met spoed afgesloten voor al het verkeer. Een grote klomp ijs in de punt van de brug dreigt naar beneden te vallen. De gemeente probeert met warmtekanonnen het ijs te laten smelten. Het is niet bekend hoe lang de brug in het centrum van de stad afgesloten moet blijven. En er is een nieuwe CAO voor de grootmetaal. Daarin hebben de werkgevers en vakbonden afgesproken dat oudere werknemers toch vanaf 62 jaar met pensioen mogen. Dat was het belangrijkste twistpunt. Ook stijgen de lonen de komende 15 maanden met 1,65 procent.